zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. week vrijdagavond hoor je me regelmatig hier bij Radio Els 558. Een keertje of 6, 7 per dag, want het is de Elsplaat deze week. Genesis natuurlijk met Invisible Touch. Grote klappen voor de jongens. en zo mooi dat het gisteren was, zo bedompt en druilerig weer is het vandaag eigenlijk. Ik heb volgens mij het zonnetje niet gezien. Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Het is vier minuten over de klok van 6 uur. Welkom vrienden en vriendinnen van de Show en natuurlijk van Radio Els 558. Tussen nu en de klok van 7 uur gaan we weer jou even vermaken met wat mooie muziekjes. En tussendoor hebben we nog wat nieuwtjes, gaan we even voor je opzoeken. We hebben een weerbericht, we hebben de tijdmachine natuurlijk. En de muziek die komt onder andere van de Jackson, van Champagne, van T-Set, van Michael Nesmith, van de Steelers Wheel. Dat is het tweeluik vandaag. Hans de Boy me weer eens opgezocht voor je. The Fortunes, Alexander Gurley. Ja, een heel mooi lied eh, wat eh, op mij ook wel soms van toepassing is, maar ik het nooit uitvoer. Johnny Wakelin komt voorbij, de Commodores, Belinda Carlisle en Drafi Deutscher. Ja, ken je die? Ja, ik heb het net op mijn Facebook gezet. De beste man is inmiddels al lang overleden hoor, want we gaan natuurlijk weer terug in de tijd. 50 jaar geleden. de Raffi Deutzer met Marmor Stein und Eisenbricht. 18 weken genoteerd in de top 40. De zevende plaats was de hoogste positie. Het plaatje werd eh, uitgebracht in 1965, maar kwam pas in de top 40 eind 65. Dus beleefde eh, het hoogtepunt in 1966. Het stond ook nog eh, regelmatig genoteerd in de top 2000 van de NPO 2. Dat was in 2000 op nummer 1036, dus het is best wel een aardig plaatje. Hier is hij dan, ja. Terug naar 1966. Weine niet wenn der Regen fällt, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam. side, dum dum, dum Denk daran, du bist nicht allein, dum dum. beetje denken aan oh, Duitsland, Duitsland, alles is voorbij. Als het Nederlands elftal weer is dat geworden van Duitsland. Raffi, Deutscher en Marmoestein en Eisenbrieg uit 1966. Wat een heerlijk plaatje vind ik dit. Er staan momenteel 46 files in Nederland en de langst, een van de langste die staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 12,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Hoor en Zoeterwoudendorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog, 24 uur per dag. Radio Els. Eyes bij Radio Els 558. Je hoorde Belinda Carlisle al uit 1988. Radio Els 558 met aftershow te horen natuurlijk via www.radioels558.nl. Over de gehele wereld te behoren, dus misschien hebben we wel luisteraars in China of Japan. En in het oosten van Nederland op de 1512 kilohertz in de Middengolf. Een gans is dinsdagochtend op de A15 bij Dodewaard door de voorruit van een busje gevlogen. Het beest en de bestuurder van het busje kwamen met de schrik vrij. De gans was door de klap even buiten bewustzijn, maar toen het dier bijkwam begon het om zich heen te bijten om vervolgens gewoon weg te vliegen. Afgezien van de ganzenbeten liep de bestuurder alleen een paar kleine snijwonden van het rondvliegende glas. Ja. Hier zijn de Commodores. was a friend of mine, and he could sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. been automerk Els, Commodore. Volgens mij wel hoor, ik heb niet zoveel verstand van auto's, maar Commodore komt er wel een beetje bekend voor. De is met de nachtdienst, oftewel de Night Shift uit 1985. Even naar de files staan er nog steeds 47. Bijvoorbeeld op de A13 Den Haag-Rotterdam 6,1 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en afrit Berkel en Rode Reis. Vroom, vroom, vroom, vroom. Even naar beneden 6,3 kilometer op de A27. Gorkum Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven. 6,8 kilometer A27 tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Daar is het ook altijd prijzen. 9,2 kilometer op de A50. Eindhoven-Oost tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. Nou, ik denk dat we het dan wel eens een beetje gehad hebben, de allerlangste. Verder staan heel veel kleine files van 2 tot 3 kilometer. Vroom, vroom, nog even naar beneden of ik nog een, uh, ergens in de Randstad iets zie. Nee hoor, nee, nee, daar schijnt het allemaal heel erg mee te vallen. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. people there. In Zaire, in Zaire. All those people gathered there. In Zaire, in Zaire. To see the rumble in the jungle there. In Zaire. There came a man called Elijah. In Zaire, in Zaire. With him came the superstar desire in Zion. af zo. Ik kom je halen plaats. Nou, daar valt deze ook wel onder hoor. 1976 gingen we naar nou terug hier in de af met Johnny Wakelin in Zaire. Radio Els 558. Informatie. Madonna heeft hard uitgehaald naar critici die beweerden dat ze dronken een optreden had gegeven in het Australische Melbourne. Via Instagram liet ze weten dat ze absoluut geen drank of drugs had gebruikt. Ik zou nooit in een van mijn shows high of dronken hebben kunnen doen. Madonna is bezig aan haar Rebel Heart Tour. Ze herhaalde wat actrices, actrices Jennifer Lawrence en Patricia Arquite eerder zeiden. Ze zou meer respect hebben gekregen als ze een man was geweest. Nou, ik heb wel een toepasselijk plaatje. I'll never drink again. Hier is Alexander Gurley. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. was her name. Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. roep dat ook wel een jaartje of veertig. morgens vroeg en never drink again. Maar dat zijn we s'avonds gewoon weer vergeten natuurlijk. Alexander Curly, 1972. I'll never drink again. De Ava Show. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. En als je van iemand houdt, wel de microfoon openzetten Dan anders gaat het niet goed. En als je van iemand houdt, maakt het niet uit of je een gouden ring geeft of gewoon een gordijnring. Weet je wel, die had je vroeger, daar hing de gordijnnaam. Eh, je hoorde de Fortunes natuurlijk uit 1966. En we zullen eens even opgaan meteen naar het verleden. De tijdmachine van Radio Els. Maar eerst even naar Hans de Boy. Hier is Annabel uit 1983. Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei, het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei, oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door, maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Annabel, het wordt niets zonder jou. dagen liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Annabel, het wordt niets zonder jou. naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei: Hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei: Naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei: Ja, nog één erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis. En Annabel keek even opzij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou. was het dan in 1983 al niks met, met Annabel. Eh, zonder Annabel in ieder geval, dan zal het nu nog wel niks zijn. Het was de grootste hit eigenlijk wel voor Hans de Boy uit 1983. Annabel, het is bijna half zeven. Of het is half zeven. Het is al half zeven geweest. <laughs> Wat is het nu? Geen idee. Ik weet wel dat het hier tijd voor is. Zo, even de papiertjes erbij. Els reikte ze me net aan samen met een heerlijk glas rum met wat chocolademelk erdoor. Het is vandaag 15 maart en we gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde. Vandaag in 1996 wordt Fokker de vliegtuigfabriek failliet verklaard. En in 1972 gaat de film The Godfather, Godfather in New York in première. Dat is ook alweer een poos geleden. En in eh, Syrië beginnen vandaag de protesten tegen president Assad, die uiteindelijk zullen ontaarden in een burgeroorlog. En ja, daar we, zien we de gevolgen nog dagelijks van natuurlijk, want die is nog steeds aan de gang. In 44 voor Christus wordt Julius Caesar vermoord en in 1848 bieden alle ministers in Nederland door plichtsgevoel gedrongen hun ontslag aan nadat de koning de Tweede Kamer geheel buiten hun medeweten om heeft uitgenodigd tot het doen van voorstellen voor een ruimer, ruimere herziening van de grondwet. Vandaag in 1951 treedt in Nederland het eerste kabinet van Drees aan. Ja, de, de Vadertje Drees noemde ze hem in vanwege de AOW. En in 1990, Michael Gorbachev wordt president van de Sovjet-Unie. Het congres van volksafgevaardigden geeft hem uitgebreide volmachten. En in 1990 ook al, op dezelfde dag, de Sovjet-Unie en het Vaticaan knopen opnieuw officiële betrekkingen aan nadat deze in 1917 na de Oktoberrevolutie waren verbroken. En in 1991 vandaag de voormalige bezettingsmachten in Duitsland, dat zijn de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die doen officieel afstand van hun rechten daarop. Zo lang heeft die bezetting feitelijk geduurd, al was het in de praktijk natuurlijk niet meer aan de orde in 1991. In 1345 was het Mirakel van Amsterdam. Er staat niet bij wat het was, dus dat mogen we maar eens even gaan opzoeken dan een keer. We gaan naar de sport toe. In 1903 vandaag wordt de eerste Turkse voetbalclub opgericht, Beşiktaş JK. En in Oostenrijk eh, werd vandaag in 1911 een voetbalclub opgericht, namelijk FK Austria Wien. In 2003, vandaag, een nieuwe ziekte waarvan enkele dagen eerder het bestaan is bekendgemaakt, krijgt de naam SARS. De Wereldgezondheidsorganisaties geeft diverse reisadviezen af. Dan gaan we eens kijken wie er geboren zijn vandaag. Ik heb er niet zoveel hoor. Nee. Dat was in 1767 Andrew Jackson. Wie was dat? Nou, dat was de zevende president van de Verenigde Staten. De beste man overleed in 1845. En ken je Lex nog? Nederlands acteur. Hij overleed in 1999, maar hij zag vandaag het levenslicht in 1913. En vandaag is jarig Paulien Huizinga. Ze komt uit 1971. Ze is Nederlands presentatrice en schrijfster. En Wim van Helden is een Nederlands radiodisjockey. Nooit van gehoord. Is geboren in 1984. Dan gaan we eens kijken wie er zijn overleden vandaag. In 44 voor Christus Julius Caesar natuurlijk, want die was vermoord. Hij werd 56 jaar oud en voor je het nog niet wist, hij was een Romeins staatsman. Jawel. In 1975 overleed Aristoteles Onassis op 68-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk de eh, multi, multi, multimiljonair en een Grieks reder. Ralf Inbar van het Bananasplitprogramma. programma Hij werd 65 jaar oud. Hij overleed vandaag. 12 jaar geleden in 2004. En Lou de Jong werd 90 jaar oud, Nederlands historicus. Overleed in 2005. Hij was natuurlijk eh, dus een meer, meer dan zijn halve leven bezig met het schrijven van eh, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog van Nederland. En Kees Veerman, hij werd 70 jaar oud, Nederlands zanger natuurlijk. Hij overleed in 2014. Even de vieringen en de herdenkingen. Het is vandaag Nationale Feestdag in Hongarije in herdenking van de opstand van de Hongaren tegen Oostenrijk in 1848. En het is vandaag de internationale dag tegen politiebrutaliteit. Nooit van gehoord van die dag, maar dat schijnt wel zo te zijn vandaag. En in Wit-Rusland vieren ze vandaag de Dag van de Grondwet. En in Japan vieren ze het oogstfeest getiteld Honen Matsuri. De, in 1987 hadden we de laagste minimumtemperatuur min 5,7 graden en de hoogste maximumtemperatuur was 18,4 graden in 1972. Het zonnetje schijnt het langst in 2003, 10,7 uur. En de neerslagduur was het langst in 1994, maar liefst 15,8 uur. Dan hebben we het weer gehad, die tijdmachine van Radio Els 558. We kunnen natuurlijk niet alles van noemen, maar eh, ik zoek even de leukste dingetjes eruit... of de belangrijkste dingetjes, net wat van toepassing is. Weet je nog wel, is er natuurlijk ook morgen weer. En we zijn gelijk al toegekomen aan het leuk hier in de Avashow bij Radio Els. Dat worden twee opnames van Steelers Wheel. Ken die nog? Uit 1973 Late Again en uit 1974 Star. Twee leuk nu, nu, nu, nu, nu. Late again. When I get home, you... be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know. can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, I know you say you've been away too long. So they made you a star. Now your head's in a cloud. and you're walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word. yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. twee leuk al zeg ik het zelf vandaag. My, uh, Steelers Wheel uit 1973, Late Again en uit 1974 Star. En daarna hebben we weinig meer van deze jongens gehoord. Het is al eh, tien over half zeven geweest. PSV speelt, speelt vanavond de belangrijkste wedstrijd van een Nederlandse club tot nu toe in dit decennium. De Eindhovenaren proberen de kwartfinales van de Champions League te bereiken ten koste van Atletico Madrid. De eerste ontmoeting in Eindhoven eindigde in 0-0. SBS 6 zendt eh, vanaf 8 uur Atletico Madrid tegen PSV live uit. Om kwart voor negen is de aftrap. Aansluitend volgt een ruime samenvatting van Manchester City, Dynamo Kiev. En als PSV dit haalt, dan zijn ze in ieder geval bij de beste acht van Europa. En dat is op zich natuurlijk al een hele prestatie. Dit vond ik ook een prestatie, dit nummer, want het is zo vreselijk mooi. Michael Nesmith van de Monkeys uit 1971 is hier Joanne. Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Joanne and the man and the time that made them both run. She was only a girl, I know that well, but still I could not see. That the hold that she had was much stronger than love she felt for me. But staying with her and my little bit of wisdom broke down her desires like a light through a prism into yellows and blues and a tune that I could not have sung. look that spoke to me of her sweet love. Then the woman that she was drove her on with desperation, and I saw as she went a most hopeless situation for Joanne Heb ik iets te veel gezegd? Ik dacht het niet, hè? Ik kwam dit plaatje tegen met het samenstellen van deze playlist. Hij is echt geweldig. 1971 van Michael Nesmith met Joanne. En ik kreeg net een berichtje van Jan Smits dat hij in de, met het koken er zo'n puinhoop van heeft gemaakt. En nu moet zijn zoon Joey alles weer afwassen en opruimen. Het is me wat. Dus daar gaan we lekker een plaatje voor Joey draaien. Eh, volgens de playlist wordt dat die set met mij Bella Mia uit 1969. Ja, ik hoop wel dat, dat eh, je zoon nog wel je beste vriend is natuurlijk, Jan. Dit is Radio Els 558 met Verrie den Hartog. My Bella Mia You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bella Mia Après tous les beaux je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring. Let's uh, give my substitute a big cheer. Let the bells ring. Let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. the bird sing. Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring. the sun and the sky and the deep blue sea. Ma belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, and always do that you amaze me, believe in me now and start anew my on me. Opklaringen winnen steeds meer terrein en vannacht is het vrij helder en koelt het af tot iets onder het vriespunt in het, binnenland. De wind is zwak matig uit het noordoosten. De dag begint morgen met lokaal wat ochtendgrijs, maar verder is het een zonnige dag. In de middag wordt het 8 of 9 graden. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind maakt het extra fris. Donderdag is er ook volop zon en wordt het 10 tot 12 graden. Vanaf vrijdag krijgt de bevolking de overhand en daalt het kwik naar de zo'n 7 graden. Hier is een prachtig plaatje. Oh, kan ik uren horen, uren horen. Champagne uit Rotterdam uit 1977. En homie, oh, oh my goodbye. weet dat ik hier eh, meneer Bed Overdrijf in het Hoge Noorden een enorm plezier mee Champagne uit 1977. Oh my, oh my, goodbye. All hit radio. Radio Ls. 558. daar is hij alweer hoor. Ik heb een hekel aan dit want het is het tuntje van gehoorzaamheid die zegt dat we er alweer doorheen zijn. En ik heb hier eigenlijk nog wel drie of vier platen op mijn playlist staan. <laughs> Ja, daar komen we gewoon niet aan toe. Als ik 15 platen draai, is het al veel tegenwoordig. Dat was de dinsdagse aflevering weer. Ik heb er zo meteen nog eentje voor je. We gaan nog een stukje luisteren naar Jack Jersey uit 1976, Blue Brown Eyed Lady. Ik zou zeggen, maak er wat van vanavond en eh, morgen gewoon gezond weer op. Bye bye, zwaai zwaai. to do. is Radio Els 558.